Bitches willen in me chillen, is het zo? My nigga, hold my, nigga, hold my night. Bitches willen chillen, want die kill komt op tv. Zit je dates aan, ik ga de WW gaan. Nog steeds, steeds. als een lolly top. Nul hoppen mijn tolly, we rollen dan de dolly dos. Maar lopen lekker stoppen met het speeksel. Twee complex tussen je benen, zeg je nee, dat zeg ik. Neem het als een mooie je bent een vrouw, maar super mannelijk. Zes ben ik anders dan ik jou en dat is lauwe. Dat hij meteen alweer leuk te doen, maar jouw durven denk ik benen niet eens in je neus. baby. Kijk, snit ik niet aantrekkelijk vind, man. Ik ben gewoon lelijk. Sorry, sorry. Bitch, je lijkt wel op een olifant Je bek zit vol met stoppers als een man Je kont is vol met bubbels en je stinkt je poenie, maar een knuppel voor je kind, bitch. Bitch, je lijkt wel op een olifant. Je bek zit vol met stoppels als een man. Je kont is vol wereld en een nieuwe lach Droom maar over de dingetjes van vandaag Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld Maar te praat over een man uit Amerika Die aan het vechten is met mensen uit een ander land Omdat hij denkt dat het beste is voor alle man Iedereen die is een beetje baas Onze papa zegt de blanke Nee, dat is niet waar je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Binnen gelijk, binnen gelijk, binnen gelijk, binnen gelijk, binnen gelijk, binnen gelijk, gelijk, gelijk. Dat is niet waar, dat is niet waar. keer wanneer ik dacht dat ik won. Ik zie elke dag de wolken en ik wacht in de zon. Er is geen engel om mijn schade, geen duivel die helpt. Elke vrouw met wie ik babbel, die is uit op mijn geld. Jongens zoals ik, die denken veel te veel op shit. daarom kan ik ook niet blauwen, want je weet dat ik flip. de weekend in de kroeg, ik sta met de boys. Door een les die ik moest leren, yo, de duivel is mooi. En het leven een kooi, waarom doe ik wat ik doe? Het gaat verder en ook al mijn dromen verpest. Uh, vrienden werden ratten en ratten werden vrienden. Dus zeg me dan wat ik moet doen, ik ben geen helderziende. Wat slappe mensen liegen, de sterke mensen praten, de echte mensen vliegen, de neppe mensen haten. Niet iedereen is nog op weg naar de troon. En voor de hulp aan een ander word je echt niet beloond. Dus ik doe het voor mezelf als ik vrienden van me help. Want als ik echt moet kiezen, kies ik liever niet mezelf. Wat ik straks ga doen Dan weet je waarom ik altijd een beetje lach Want ook al heb ik tegenwoordig